En dit is het nieuws van NOS op 3. Hulp aan mensen die illegaal in ons land zijn wordt niet strafbaar. Het staat eigenlijk wel in de wet die gisteren is aangenomen door de Tweede Kamer. Maar sommige partijen die voorstemden willen dat het niet te streng wordt. Voor een kom soep geven aan illegale vluchtelingen zou je volgens hen geen straf moeten krijgen. Een van de ministers die over asiel gaat, Van Wil, denkt dat dat wel geregeld kan worden. Dus wat gaan we wel vervolgen? Wie zonder we hiervan uit? En bijvoorbeeld in landen als België, Duitsland, Italië... waar ook illegaliteit strafbaar is gesteld... hebben ze gezegd, wij vervolgen dus niet eh, voor humanitaire hulpverlening. Nou, zoiets is ook denkbaar. Dan hoef je de wet ook niet aan te passen. Het is overigens nog helemaal niet zeker of de strengere asielregels er ook echt komen. De Eerste Kamer moet ze nog goedkeuren. En het is niet duidelijk of daar genoeg steun voor is voor de nieuwe wetten. Bij een explosie bij een tankstation in Rome zijn minstens 40 mensen gewond geraakt. Het knal was in de hele stad te horen en werd veroorzaakt door een tankwagen die met nieuwe voorraad kwam. Er was al een brand waar de brandweer en ambulancemensen mee bezig waren. En daardoor zijn de meeste gewonden hulpverleners. Een parkeergarage in Leiden blijft een maand dicht. De betonconstructie daar is beschadigd. Strooizout dat via autobanden wordt meegenomen heeft de boel aangetast. Uit voorzorg wordt verder onderzoek gedaan naar de veiligheid van de garage. Slechtziende en blinde kinderen van een middelbare school in Graven in Brabant... konden gisteren voor één keer achter het stuur kruipen van een auto. Onder begeleiding van een ervaren instructeur... mochten ze op een afgesloten terrein rond de school gas geven en sturen. Niet te veel gas, niet te veel gas. Ja, dan mag je de richting aanzetten naar, naar rechts. Nee, en de linkerhand oh, zet je die hendel naar boven. Ja, vind het fantastisch, geweldig. En ze willen graag toeteren, hè? <laughs> dat doen ze heel graag. Kon je een beetje rijden, denk je? Voor een rijbewijs niet goed genoeg. Had je door dat je bijna de schoolpoort had geraakt? Nee. nee. bijna een schuurtje had geraakt? <laughs> nee, dat zag ik niet. Nou, volgens de school is het belangrijk dat ook blinde kinderen een keer kunnen voelen hoe het is om auto te rijden. Het weer, veel zon, maar ook wat wolken. Het is een graadje 24 momenteel. Ook vanavond nog droog en veel zon. Morgen is het met 20 graden wat frisser. En kan het op Limburg na ook een beetje gaan regenen. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam bij de Nieuwe Meer 10 minuten vertraging in 2 kilometer file. Ook op de A5 eh, vanuit Hoofddorp 10 minuten vertraging bij de A10. Op de A9 Alkmaar richting Diemen 10 kilometer file tussen Hoeverdorp en Afrit AMC. Door de werkzaamheden bij Amsterdam een half uur vertraging. A10 de Nieuwe Meer Watergraafsmeer tussen Afrit Haarlem en Volendam. Afrit 8 kilometer file 20 minuten vertraging.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 They had the liquor overflowing the cup. About five, six strippers trying to work for a buck. Then I took one girl outside with me. Her name was Lonnie. She went to junior high with me. I said, Why you up in there dancing for cash? I guess a whole lot changed since I seen you last. She said, What would you do if the son was at home crying all alone on the bedroom floor? Cause he's hungry the only way to feed him is to sleep with a man for a little bit of money and his daddy's gone. So we're smoking rock now, in and out of lockdown. I ain't got a job now. So for you, this is just a good time, but for me, this is love all night. Girl, you ain't the only one with a baby. That's no excuse to be living all crazy. Then she looked me right square in the eye. I said, Every day I wake up hoping to die. She said, God, I know about pain, cuz me and my sister ran away so my daddy couldn't rape us. Before I was a teenager, I done been through more this shit you can't even relate to. What would you do if the son was at home? Crying all alone on the bedroom floor, cause he's hungry. And the only way to feed him is to sleep with a man. Yeah. Put a money in his smoking rock now, in and out of lockdown. I ain't got a job now. So for you, this is just a good time, but for me, this is what I call life. Yo, wait, hold up, hold up, hold up, hold up. Stop the record, yo, stop the record. Yo, shorty, you ain't gotta be going out like this, man. Hold up. What would you do? Get up on my feet and let go of every excuse what would you do? Cause I wouldn't want my baby to go through what I went through. Come on, what would you do? Get up on my feet and stop making tired excuses. What would you do? Girl, I know what my mother can do it, baby, you can do it. What would you do if the son was at home? He's crying all alone on the bed, yeah. cause he's hungry. And the only way to feed him is to sleep with a alone. Crying all alone on the bedroom floor cause he's hungry. And the only way to feed him is to sleep with a man for a little bit of money and his daddy's gone. Somewhere smoking rock now, in and out of lockdown. I ain't got a job now. So for you, this is just a good time. But for me, this is what I call life. more. What would you do if your son was at home? Crying all alone on the bedroom floor cause he's hungry. And the only way to feed him is to sleep with a man for a little bit of money and his daddy's gone. Somewhere smoking rock now, in and out of lockdown.